Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn op slot. Het zal je niet ontgaan zijn. Premier Rutte kondigde het gisteravond aan in zijn toespraak. We moeten nu alles doen. We moeten door deze heel zure appel heen bijten voordat het weer beter wordt. En ja, het wordt beter. Er komt een moment dat we corona achter ons laten. Maar dat is in ieder geval niet de komende vijf weken. Bijna alles is dicht. Van kledingwinkels tot kappers, van dierentuinen tot sportscholen. En ook de restaurants in hotels. En vanaf morgen ook alle scholen. Op veel plekken hebben mensen gisteravond nog snel wat spullen ingeslagen of ze lieten zich nog even knippen. Veel kappers bleven tot middernacht open, zoals deze in Sittard in Limburg. Ja, de telefoon gaat de hele tijd af. Onze bazin heeft de eh, planning opengezet tot 12 uur vanavond. En meneer, had u nog snel even een afspraak gemaakt? Dat heeft u goed in de kaart, ja. Ja? Ja. U dacht snel erbij wezen? Voordat ik als rondloopt rondlopen kerstmis nu even eh, een, een eh, upgrade. Terug naar Den Haag, wat het zal iedereen die de speech heeft gekeken opgevallen zijn. Het gefluit en gejoel op de achtergrond. Het was een handjevol demonstranten die stonden aan de andere kant van de Hofvijver. meer plekken gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen de lockdown. In Rotterdam bij het stadhuis bijvoorbeeld stonden een paar honderd mensen. Daar ontplofte ook een vuurwerkbom. En in Vlissingen in Zeeland moesten de ramen van het stadhuis het ontgelden. Iemand probeerde die in te slaan. Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege uitgeroepen tot president. Alle kiesmannen deden wat er van ze verwacht werd. 306 stemde Biden, 232 stemde Trump Kort daarna hield Biden een speech. Hij vroeg Trump om zijn verlies te erkennen. Ook zei hij nog eens hoe bijzonder hij het vond dat ondanks corona zoveel mensen zijn gaan stemmen. Over 155 miljoen Americans were determined to have their voices heard and their votes counted. A number so big that this election now ranks as the clearest demonstration of the true will of the American people. It should be celebrated Not Niet staat Biden nu meer in de weg om president te worden. De inauguratie staat gepland voor 20 januari. Het weer, het regent op veel plekken. In het oosten en zuidoosten veel nattigheid. Later langs de kust wat zon. Er staat niet veel wind en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 In Berlijn is een vierde verdachte aangehouden voor de grote juwelenroof... uit een museum in Dresden november vorig jaar. Daarbij werd een aantal topstukken uit een vitrine gestolen. Slechts een kwart van de Japanners wil de Olympische Spelen van komende zomer door laten gaan. Blijkt uit een peiling van de publieke omroep NHK. In maart werd besloten de Spelen een jaar uit te stellen door de coronapandemie. Maar nu Japan worstelt met een derde golf zijn de inwoners niet positief gestemd. Het weer nog, eerst vooral in het oosten en zuidoosten regen. Vanmiddag klaart het op bij een graad of 10. hearts collide Shadows dance in the distance Something just ain't right I'm cold inside Help me find what I'm missing We're all scared to fly Still we try Learn to be brave See the other side Won't you lead me there Have no fear Close your eyes Find paradise between you When the dark has gone, the morning's won. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there?